uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie houdt ernstig rekening met een terroristisch motief... bij de steekpartij vanmiddag op Amsterdam Centraal. De opgebakte verdachte is een 19-jarige Afghaan... met een Duitse verblijfsvergunning. Uit het eerste onderzoek blijkt dat de slachtoffers... willekeurig werden neergestoken. Ze liggen allebei zwaar gewond in het ziekenhuis... maar zijn buiten levensgevaar. De Afghaan is bij zijn arrestatie neergeschoten. Hij ligt in het ziekenhuis onder politiebewaking en wordt verhoord... Burgemeester Halsema van Amsterdam heeft een bezoek gebracht aan het station. Ze sprak haar waardering uit voor het snelle optreden van de politie en medewerkers van de NS. De Rijksuniversiteit Groningen heeft miljoenen euro's aan publiek geld in een mislukt project in China gestoken. Dat zeggen Groningse studenten na onderzoek, meldt Nieuwsuur. Het geld ging naar een campus in de stad Yintai, die nooit van de grond kwam. Als het bericht klopt, wil minister van Engelshalve van Onderwijs... dat de Groningse Universiteit het geld terugbetaalt. Een man die vond dat er een prijs op het hoofd van Sinterklaas moest worden gezet... heeft een boete gekregen. De Utrechter sprak vorig jaar op Facebook over een beloning... voor degene die Sinterklaas tijdens de intocht in Dokkum... voor de ogen van alle kinderen morsdood zou maken. Tegen de rechter zei de man dat het een grap was... maar de rechter ziet het als een oproep tot geweld... en gaf een boete van 300 euro. FC Emmen heeft zijn eerste thuiszege ooit in de eredivisie uit handen gegeven. Tegen de Graafschap werd het 1-1. Emmen maakte in de 81ste minuut de openingstreffer... maar zeven minuten later maakte de Graafschap al gelijk. Dan het weer nog. Het wordt een heldere en koude nacht... met minima tegen de ochtend van 4 tot 10 graden. Er kan ook wat mist ontstaan. Het weekend verloopt vrij zonnig.